Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. In de Amerikaanse stad Baltimore, in de buurt van hoofdstad Washington D.C... is een grote stalen brug ingestort. Het is daar nu nacht. Een vrachtschip botste iets voor half twee op die brug van ongeveer 2,5 kilometer. Op beelden is te zien dat de brug daarna in een paar tellen in elkaar stort. Deze man zag het gebeuren. Ik wilde bang was. ship hit the key bridge, sinking The bridge is gone. Holy hell. Op beelden is ook te zien dat er net voor de botsing nog verkeer over de brug rijdt... en dat een aantal auto's naar beneden in het water valt. De hulpdiensten zeggen dat ze bezig zijn om in elk geval zeven mensen te redden. Goede Doelen verwachten dat er dit jaar tijdens de Ramadan meer gedoneerd wordt dan andere jaren. Het heeft te maken met de oorlog in Gaza. Veel mensen die geld doneren willen specifiek dat hun geld naar de slachtoffers daar gaat. Vorig jaar werd vooral geld gegeven aan de slachtoffers van de aardbevingen in Syrië en Turkije. En Lego wil dat de politie in het Amerikaanse plaatsje Murrieta stopt met het photoshoppen van Lego-hoofdjes op foto's van verdachten. Sinds dit jaar mag de politie daar niet langer herkenbare foto's van verdachten plaatsen. En dus gingen de agenten creatief te werk. Ze maakten de foto's anoniem met Lego-hoofdjes die boos, verdrietig of geschrokken kijken. Dat is een hit op social media, maar de baas van Lego wil dus dat ze ermee stoppen. René Karst, de man achter kroegknallers Atje voor de sfeer... en liever te dik in de kist, wil ook in Duitsland gaan doorbreken. En daarom vertaalt hij zijn grootste hits. Uh, mijn Duits is, eh, ja, ik kan niet zeggen fabelhaft, maar eh, het gaat goed. Om een voorbeeld te noemen van het liedje van... dat interesseert me echt geen ene reet. Dat wordt dus straks in Duits wordt dat hallo hallo, dat is me scheißegal. René Karst kijkt enorm uit naar optredens bij onze oosterburen. Maar hij ziet wel nog wat hobbels. In Nederland treedt hij vaak twee keer per avond op. Maar dat wordt in Duitsland lastiger, zegt hij. Na een show in Hamburg zit je niet zomaar in München. Het weer nog een prima lentedag. Vanavond kans op wat kleine buitjes, maar tot die tijd is het droog... met af en toe wat wolken, maar ook behoorlijk wat zon. En het wordt 13 tot 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB Verkeersinformatie. Het rijdt nog steeds behoorlijk langzaam op de A44 naar Den Haag naar Amsterdam. Bij afrit Kaagdorp gebeurde een ongeluk, een kettingbotsing met acht personenauto's... en nu is er maar één rijstrook open. Vertraging is bijna een uur vanaf Oesgeest. Kunt beter omrijden? Kies dan voor de N14 en de A4. Verder drukt op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Leidsendam en Nieuw-Vennep heb je ongeveer 20 minuten oponthoud.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 Ah, come on, yeah. Ah, come on, yeah. kissing My heart's just a prison So I'm hoping and wishing That girl I'm forgiven Say yeah Yeah, Cause every time you leave me I'm sad Let him walk down your hallway.